Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse fabrikant Softenon heeft na 50 jaar alsnog excuses aangeboden aan de slachtoffers van het medicijn. Softenon werd in de jaren 50 en 60 onder meer door zwangere vrouwen gebruikt tegen misselijkheid. Het middel bleek schadelijk voor de baby. Wereldwijd werden 10.000 kinderen misvormd geboren. De huidige topman zegt dat het hem spijt dat het bedrijf ruim 50 jaar heeft gezwegen. Hij onthulde een bronzen standbeeld van een kind zonder armen en benen als symbool voor de slachtoffers. Wel houdt hij vol dat de fabrikant handelde naar de wetenschappelijke inzichten van die tijd. Slachtoffers zeggen dat het bedrijf meer wist van de schadelijke bijwerkingen en eisen nog steeds schadevergoeding. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. Daarvoor moeten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. Het gaat om een afbeelding van prinses Europa, die ook al op Griekse 2-euro-munten staat. De keuze is opmerkelijk, omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. De Europese Centrale Bank zou de ontwerpen in november willen presenteren en vanaf mei volgend jaar in roulatie willen brengen. Te beginnen met de biljetten van 5 euro. Een woordvoerder van de ECB wil het bericht van Bloomberg niet bevestigen en zegt alleen dat het werk aan de nieuwe serie eurobiljetten vordert. Atletico Madrid heeft de Europese Supercup gewonnen. In Monaco won de winnaar van de Europa League met 4-1 van Chelsea, de winnaar van de Champions League. Het is de tweede keer dat Atletico Madrid de Supercup wint. Twee jaar geleden was de eerste keer. Het weer, het is vannacht droog met lokaal kans op mist, minima 7 tot 11 graden. Overdag flink wat zon en weinig wind.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 Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. Oh, oh, oh, ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag zomaar er vandoor gaan met jou, niet wetend wat bezongen in het mooiste lied.